8 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. is van plan tijdens het spoeddebat over de leugen van Halbe Zelstra aan te dringen op zijn vertrek. Zelstra beweerde meerdere keren dat hij Poetin bij een besloten bijeenkomst in zijn buitenhuis dreigende taal hoorde uitslaan. Zelstra zou daar zelf bij aanwezig geweest zijn, maar dat is niet waar, bleek vandaag. Met die leugen heeft Zelstra zichzelf als minister van Buitenlandse Zaken ongeloofwaardig gemaakt, vinden onder meer SP, PVV en GroenLinks. Het spoeddebat is waarschijnlijk morgen al. De schoondochter van de Amerikaanse president Trump is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat zij een poederbrief had geopend. De brief was bestemd voor haar man, Donald Trump Jr. Volgens nog zijn er geen aanwijzingen dat de stof in de brief gevaarlijk was. Vanessa Trump opende de brief in haar appartement in Manhattan. Ook twee andere personen moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis. Hun identiteit is niet bekend. De top van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC is opnieuw bijeen om een besluit te nemen over het lot van de president Jacob Zuma. Een verslaggever van de Zuid-Afrikaanse publieke omroep zegt dat hij bereid is om af te treden en dat alleen nog moet worden bepaald hoe dit bekend wordt gemaakt. Maar Zuma's woordvoerder ontkent dat de president opstapt en doet het bericht af als nepnieuws. Zuma is al langer in opspraak door berichten over corruptie en witwassen. De plaatsvervangend directeur van de internationale hulporganisatie Oxfam is opgestapt. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor het prostitutieschandaal in Haiti... waarbij Britse medewerkers van Oxfam betrokken waren. Die waren in 2010 op het eiland om hulp te verlenen na een verwoestende aardbeving. Vorige week kwam naar buiten dat Oxfam personeel prostituees had ingehuurd voor seksfeesten... en sommige van hen waren mogelijk minderjarig. Het weer. Vanavond blijft er in de kustgebieden en het noorden kans op een winterse bui. Verder zijn er flinke opklaringen en daalt het kwik tot rond het vriespunt.